Tien jaar geleden bezorgden wij drie postbrieven per adres. Vandaag bezorgen we er drie per week. En dat betekent dat die postbode die datzelfde rondje loopt... heel veel huizen voorbij loopt voordat hij weer een brief in de bus doet. Het postbedrijf leidt dus flinke verliezen... en wil dat de verplichte bezorgtermijn wordt opgerekt van 24 naar 48 uur. Of er ook banen op de tocht staan is nog niet duidelijk. Veel mensen in Alkmaar betalen niet om te parkeren, terwijl dat wel moet. De gemeente is daarom vorig jaar bijna 2 miljoen euro misgelopen. Deze automobilist weet wel waarom sommige mensen niet betalen. Ja, ik begrijp het wel soms, want sommige mensen denken zo van... ah, je komt toch al geen handhaving, maar eh, ze kijken wel soms. Dus eh, dan krijg je wel nog steeds iets op de mat. De gemeente Alkmaar heeft iets bedacht om ervoor te zorgen dat mensen voortaan wel geld aftikken. Er gaat een scanauto rondrijden die de bol gaat controleren. En schoonspringen, baanwielrennen en uiteraard weer sprint. Het wordt vandaag een volle dag op de Spelen in Parijs. Verslaggever Jaloe van Helswee vertelt waar je allemaal naar uit kunt kijken. Een drukke sportdag in Parijs vandaag. Te beginnen met de gemengde estafette triathlon. Er is veel om te doen geweest, maar het water in de scène is goedgekeurd. Het atletiek toernooi is in volle gang. We hebben natuurlijk allemaal al genoten van Femke Bol. Maar vandaag komt dan ook die andere atletiek koningin Sivan Hassan in actie. Van de drie onderdelen waarop ze in totaal in actie gaat gaat komen... begint ze vandaag met de 5 kilometer. Drie jaar geleden combineerde Hassan in Tokio ook drie afstanden. De 1500, de 5000 en de 10.000 meter. Dat leverde twee gouden en een bronzen medaille op. De verwachting is dan ook dat ze ook vanavond een plak binnenhaalt. Krijg je nog het weer, mix van zon en wolken. de waait een briesje uit het zuiden waarmee warmere lucht onze kant op komt. Het wordt zo'n 21 graden aan de kust tot 23 graden in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staat een korte file op de A10 bij Amsterdam, maar de A10 Zuid om precies te zijn. Voor knopen Ten Nieuwe Meer staat 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met een vertraging van 5 minuten.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 Push your old numbers and let your house ring till I wake your ghost. Let him walk. the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. I think last night you were driving circles. driving circles around me I think last night you were driving circles around me I can't drink this coffee till I put you in my closet Let him shoot me down take it from his whisper.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 Master. it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away. the demons inside for you picture my face in your hands. Live for each second without hesitation and never forget.